Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De oorlog in Oekraïne kan jaren duren, dat zegt NAVO-baas Stoltenberg tegen Duitse media. Hij zei ook dat de Donbass-regio vermoedelijk eerder uit handen is van de Russen... als het Oekraïense leger moderne wapens krijgt. Later deze maand zal de NAVO waarschijnlijk instemmen met een steunpakket aan Oekraïne... waarbij oude wapens uit het Sovjet-tijdperk worden ingeruild voor nieuwe wapens. De Duitse politie onderzoekt vermoedelijke oorlogsmisdaden... gepleegd door Russische militairen in Oekraïne. Honderden tips en aanwijzingen van Oekraïense vluchtelingen... die naar Duitsland kwamen, worden onder de loep genomen. Op basis van hun getuigenissen gaat de politie op zoek naar aanvullend bewijs. In Duitsland kunnen sommige zeer zware misdrijven... die in andere landen zijn gepleegd, voor de rechter worden gebracht. De Brussenprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Rolien Redmond. Ze krijgt de titel voor haar boek De Doorzons. Daarin beschrijft Redmond de historie van haar Surinaamse familie tijdens de slavernij. Volgens de jury geeft het boek inzicht en gaat het over een van de meest besproken thema's van deze tijd. Pinkpop-oprichter Jan Smeets heeft afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam kwam Smeets samen met zijn vrouw het podium op... en kreeg hij van 70.000 bezoekers een eerbetoon. Twee jaar geleden kondigde Smeets zijn vertrek al aan... maar door corona werd het afscheid in Landgraaf uitgesteld. En Max Verstappen start bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer... ondanks de hevige regen op het circuit. Bij de race zal Verstappen waarschijnlijk weinig last hebben van zijn concurrent Charles Leclerc. Die start als laatste. Leclerc kreeg eerder een straf omdat hij voor de derde keer dit seizoen nieuwe motoronderdelen nodig had. Het weer in het noorden kans op een bui, mogelijk met onweer.